Kees Groot met het NOS-journaal. Voor er veel onderling overleg was, begon de bijeenkomst van regeringsleiders twee uur later dan gepland. De EU-landen moeten een nieuwe voorzitter van de Europese Raad en een nieuwe buitenlandcoördinator benoemen. Voor die functies worden verschillende namen genoemd. Volgens waarnemers is het een ingewikkeld schaakspel waarbij ook andere EU-functies een rol spelen. Zo zet Nederland in op een relevante post binnen de Europese Commissie, het liefst op financieel-economisch gebied. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook zijn vier Palestijnse kinderen omgekomen. De kinderen waren volgens ooggetuigen aan het spelen op het strand toen ze werden geraakt door een granaat. Zeven anderen raakten gewond. Het strand is vlakbij een hotel waar veel westerse journalisten verblijven. De granaten zijn afgevuurd door een Israëlisch marineschip. Het Israëlische leger doet onderzoek naar de aanval. Het Zweedse arrestatiebevel tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt niet ingetrokken. Dat heeft de rechtbank in Stockholm besloten. De Australiër kan daardoor de ambassade van Ecuador in Londen niet verlaten zonder gearresteerd te worden. Assange wordt in Zweden verdacht van seksueel misbruik. Om uitlevering te ontlopen vluchtte hij twee jaar geleden de Ecuadoraanse ambassade in. Hij zit daar nu al twee jaar. Een vrouw uit Texas is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het sturen van brieven met gif naar onder andere president Obama en oud-burgemeester Bloomberg van New York. De 36-jarige vrouw bekende in december schuld. In de brieven zat het gif ricine. De vrouw verstuurde ze uit frustratie over plannen om het wapenbezit in de VS aan banden te leggen. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen eerst enkele wolkenvelden, maar later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. De dagen daarna kan het tropisch warm worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat file tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De weg is bij de brug bij Gorkum helemaal dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Everdingen over de A2 en de A59.